uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Een oud-medewerker ton van de gemeente achterover had gedrukt. De vrouw werkte op de afdeling schuldhulpverlening. Ze boekte geld dat bedoeld was voor schuldeisers over naar eigen rekeningen. De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat ze misbruik heeft gemaakt van kwetsbare mensen... die vanwege hun schulden afhankelijk van haar waren. Een 31-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot vier jaar cel voor het beramen van een terroristische aanslag. Toen hij gearresteerd werd had hij een automatisch wapen en panserdoorborende munitie in huis. In de kamer van zijn zoontje lagen grondstoffen voor de fabricage van zware explosieven. De man houdt vol dat hij geen plannen had voor een aanslag. Ook ontkent hij dat hij is geradicaliseerd of aanhanger is van islamitische staat. Grote websites overtreden massaal de cookiewet, meldt de Consumentenbond. De bond deed vorige maand onderzoek bij ruim 100 populaire websites in Nederland. Tweederde van de sites plaatste al cookies voordat de gebruiker daar toestemming voor had gegeven. Het gaat onder meer om webwinkels, sites van energiebedrijven en datingsites. Met die cookies kunnen bedrijven volgen wat mensen doen op internet. Sinds 2012 hebben websites toestemming nodig voordat ze cookies op iemands computer mogen plaatsen. En bij een vogelshow in het Brabantse Nune zijn vannacht zeker 200 vogels gestolen. Het gaat om vrij dure kanaries en tropische vogels. De minder zeldzame vogels zijn achtergebleven. De organisatie denkt dan ook dat het de dieven te doen was om de handel. De vogelshow is afgelast. De organisatie heeft aangifte gedaan. Het weer dan nog, een afwisseling van wolken en zon vanmiddag... met in het midden van het land kans op een enkele bui. Het is ongeveer 13 graden. Vannacht wordt het fris met hier en daar voorstaande grond.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 En daarna die Adam Price set en Don't Stop the Carnival. En daarna nog een heel uur heerlijke muziek. Veel plezier. Stop the Carnival van Alan Price. Die Alan Price set uit 1968 en we begonnen met eh, een nummer uit 1957. Gecomponeerd door Huey Smith. En hij zong en speelde het dus ook Huey Piano Smith. Rockin' Pneumonia en de Boogie Boogie Flu. En dan zijn we nu toe aan een instrumentaaltje. Want dat hebben we nog niet gehad eerlijk gezegd. Niet in het eerste uur, dus doen we het in het tweede uur. Hier is een one-hit wonder uit 1972. Hier is Apollo 100 en Joy. Apollo 100 met Joy and One Hit Wonder uit 1972. Als ik de naam Yvonne Baker noem, dan zullen weinig mensen zeggen van... oh ja, die ken ik. Nee, dat klopt. Zij was de zangeres van de groep Sensations... en zij hadden een hit in 1962 met Let Me In. En het werd gezongen door de zangeres uh, Yvonne Baker, die ook het nummer schreef. In van de Sensations uit 1962. En dan komt er nu een top 100 hit uit het jaar 1977 van Nederlandse makelij. Hier is de groep Champagne met Valentino. top 100 zit uit 1977 van de Nederlandse groep Champagne... en hun tweede hit Valentino. Ehm, het leven, het jong, jonge leven van Lennon, John Lennon... heeft eh, hem niet veel goeds gebracht. Zijn moeder overleed door een autoongeluk en zijn vader, die was er gewoon helemaal niet. Tot 1965. Toen eh, heeft hij een plaatje gemaakt. Freddie Lennon, That's My Life, My Love... and my home. story where I once left off. I sailed with the tides and lived on dreams. I watched the sunrise over every ocean. That's my life, that's my love, and my home. It started in Liverpool, where I was born no father to advise me, but I carried on. The first time I saw the sea, I just knew this had to be. It's my life, that's my love, and my home. I must tell you this, I was no heartbreaker, perhaps a dream maker, but as the years rolled by, I saw a lifetime of love go wrong? Pity was my partner all along. Yet listen to me, just let me tell you, now I've grown strong. It could be the end of my story, but my story will never end. As people have always told me, I've been a true friend. but little to give, but a heart to lend. That's my life, that's my love, and my home. I'll make no excuses for my own abuses. Cause life makes us all that way. I could blame the cruel sea for taking away from me. That's my life, that's my love, and my home. That's my life, that's my love, and my home. That was my life, my love, and my home. That's my life, my love and My Home. Dat was Freddie Lennon, de vader van John. En in ieder geval, je kunt horen van wie de John de stem heeft. En dat kunnen we zo meteen gaan luisteren, want we gaan door met de Beatles. De eerste twee tracks van het album Abbey Road, Come Together and Something. En over de Beatles gesproken, in de avond van 23, in de nacht eigenlijk van 23 op 24 november... wordt op ZFM een Beatles Top 100 uitgezonden... gepresenteerd door ondergetekende met Ruud Jansen... En ik zou zeggen, luisteren. Het is maar een eh, paar uurtjes. Eh, het, zijn, het is vijf uur en negen minuten muziek. Er wordt natuurlijk tussendoor ook wel wat gebabbeld. Dus het zou wel eens eh, vroeg in de morgen kunnen worden. Voordat het afgelopen is. Maar uh, wij, er, wij gewoon even een nachtje aan. De Beatles Top 100 op 23 en 24 november op ZFM. En hier zijn de Beatles. eerste twee tracks van het album Abbey Road Come Together, geschreven door John Lennon. En Something, geschreven door George Harrison. Volgende week weer twee. Ehm, de, en vergeet niet, de, nacht van 23 op 24 november. We beginnen om 10 uur s avonds. En hoe laat het eindigt, we zien vanzelf wel de top 100 van de Beatles, uitgezonden door ZFM met Ruud en Bart. En dan is hier Agneta Veldskog met Wrap Your Arms Around Me. Mooi nummer. your arms around me. 1983 was dit Agneta met de eh, Wrap Your Arms Around Me. En we blijven nog even in de categorie mooi, want hier zijn de mama's en de papa's. 1230. With a clock that always said twelve. Can't Keep Myself From Talking 1230. Young Girls Are Coming to the Canyon. Dit waren de mamas en de papa's uit 1967. 1957, eh, tien jaar eerder, toen hadden we de Hollywood Flames... met de feestelijke titel Buzz, Buzz, Buzz. Flames waren dit met eh, Buzz, Buzz, Buzz. En twee leden van de Hollywood Flames, dat waren Bob en Earl. En die gingen samen later een duo vormen. En voor Bob was dat eh, een beetje een, eh, een pech idee. Want in 1969 toen het duo een hit scoorde... was de eerste Bob was daar niet meer bij. Toen is er een andere Bob <laughs> bijgekomen. Maar het duo heette evengoed nog Bob en Earl. En zij scoorden een hit met de Harlem Shuffle. stepping in just to break the heart of a better man. The Old Time, You're Lonely and Sad. En dat waren de Foundations met één van hun vijf hits. Jawel. En dan gaan we nu naar een top 100 hit uit het jaar 1985. De Amerikaanse damesgroep Sister Sledge. Hier is Frankie. This is the Sledge met Frankie. En Hans zit me aan te kijken van, ga, jij nou zingen? Doe maar niet. Oké, gaan we dat <laughs> niet doen. Um, wie kent nog het programma Waldo Lala uit de jaren 70? Met uh, Barend Servet, Fred Haché en Chef van Oekel. En dat eh, programma had ook een tune. En dat werd gezongen, die tune, door Love, You Owe oh Me. ladies, you just Fred en Chef en de dames van eh, Love. En You Owe Me, de tune van Waldo La La. Oké, de laatste vocale denk ik zomaar van dit programma. En die komt eh, van The Pretty Things. nog maar een halve minuut <laughs> om afscheid te nemen. Want zo is het nou helemaal wel.